Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf vanochtend kan er worden gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen. In veel gemeentes wordt er van alles georganiseerd om de opkomst zo hoog mogelijk te krijgen. In Nieuwegein worden onder meer spuitbussen en krijtverf in de strijd gegooid, ziet verslaggever Vincent van Rijn. Wij zijn nu met een schabloon en eh, een krijtspuit ons slogan dat wij zelf hebben gemaakt eh, hier in Nieuwegein op de grond aan het spuiten zodat eh, allemaal jongeren en mensen zien en dat ze denken ik ga stemmen. Ja, dat hopen we wel ja. Tot en met woensdag kun je je stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De onderhandelaars van Oekraïne en Rusland slingeren vandaag als het goed is hun videoverbinding weer aan om opnieuw met elkaar te gaan praten. Beide landen zeiden de afgelopen dagen al dat er vooruitgang zit in de gesprekken. En ze zouden het zelfs binnenkort eens gaan worden. Maar waarover, dat is nog onduidelijk. Rusland wil bijvoorbeeld dat Oekraïne een neutraal land is en dus geen lid wordt van de NAVO. En dat het onder meer de Krim erkent als Russisch gebied. Oekraïne heeft aangegeven dat erover te praten valt. En American voetballegende Tom Brady gaat toch nog door. De beste quarterback aller tijden is 44 en zei een maand geleden dat hij zou stoppen. Maar wil nu toch een jaartje door. Op Twitter zegt hij, mijn plaats is nog steeds op het veld en niet op de tribune. Die tijd zal ooit komen, maar nu nog niet. En Nederlands succes op een belangrijk tennistoernooi in Californië. Botik van der Zandschulp won daar in de tweede ronde van een Canadese tennisser... die negende staat op de wereldranglijst. And he's done it. Played an incredible match. Real physical battle that one. Van der Zandschulp staat door de winst nu zelf 42e van de wereld... en dat is zijn hoogste plek ooit. Het weer nog. Vanochtend in het noordoosten nog wat regen. Later wordt het wel overal droog en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag max 11 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Volgens de VN zijn nu bijna 2,7 miljoen mensen voor de oorlog naar het buitenland gevlucht. Nog eens 2 miljoen Oekraïners zijn op de vlucht in eigen land. Ruim 13,5 miljoen kiezers kunnen vandaag, morgen en woensdag hun stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen.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 winkelkar. Ik denk de hele dag alleen aan jou. En op het werk verschijn ik zonder kleren aan. is de laatste tijd er met me aan de hand. Ik zit de hele dag alleen aan jou. Wanneer het regent smeer ik me in met zonnebrand.